4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is begonnen aan zijn bezoek aan China. Hij werd uitgenodigd door president Xi Jinping. Het bezoek duurt tot donderdag en het doel van de ontmoeting is niet bekendgemaakt. Kim Jong-un nam zijn vrouw en een aantal hoge functionarissen mee. China is de belangrijkste bondgenoot en handelspartner van Noord-Korea. Groningen en Friesland stellen de komende dag dijkbewaking in... vanwege het stormachtige weer en de hoge waterstanden. Ook worden sommige dijkdoorgangen gesloten. De dijkbewaking wordt eerder ingesteld dan normaal... omdat de containers en andere spullen die vorige week van een schip vielen... de dijken flink kunnen beschadigen. In Zeeland wordt gekeken of de Oosterscheldekering dicht moet. Dijkbewaking is daar niet nodig. En het afval dat in de Noordzee is beland... is mogelijk van nut voor de wetenschap. Een team oceanografen van de Universiteit Utrecht wil meten hoe het plastic zich door het ecosysteem beweegt. De onderzoekers willen achterhalen hoe lang het duurt voordat plastic, zoals een My Little Pony, water maakt en zinkt. Die gegevens kunnen dan worden gebruikt voor verder onderzoek. Als er bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU niets is geregeld, mogen Britten nog 15 maanden in Nederland blijven. Minister Blok en staatssecretaris Harbers zeggen dat ze bij een no-deal brexit een fatsoenlijke oplossing willen. Onder de 45.000 Britten in Nederland is veel onzekerheid over bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. De provincie Noord-Holland gaat uitgebreid onderzoek doen naar gezondheidsschade door de uitstoot van Tata Steel. Vorig jaar had Wijk aan Zee veel last van neerkomende roetdeeltjes op huizen en auto's. De staalfabriek betaalt de glazenwasser en de wasstraat voor de auto. Maar veel inwoners maken zich ook zorgen om hun gezondheid, meldt NA Nieuws. Het weer. Het koelt vannacht af tot 6 graden. Het waait hard en het kan zelfs stormachtig worden aan de kust.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 Take it to court and go do litigations. And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking and we don't sleep on the weekend. Wifey's a little little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright if y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on, I really wanna be with you. Be with you. I wanna be real with you. Real with you. I can't leave you. step out of line or get out of pocket. So I made sure Canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh. You gon' play dumb if cops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through. So I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. At first you was something I denied, something I would slide, just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide. Cause the entree ain't as good without something on the side, you know really wanna be with you. Be Wanna be real with you. I can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. I already got. I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a tin of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and all Kelly? Uh. You know I Anytime this chick is there for you, feelings I'll share with.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 For the times that I made you cry. times that I told you lies, for the times that I watched them. Christmas. Go. dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM.